Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Asielzoekers in de noodopvang hebben vaker last van gezondheidsproblemen. De inspectie maakt zich er zorgen over. Ze keken bij negen crisisnoodopvangplekken waar mensen eigenlijk maar één week mogen verblijven. Onder meer omdat mensen er te dicht op elkaar zitten en er te weinig medische hulp kan worden verleend. Het risico is dat eh, als veel mensen dicht op elkaar eh, wonen en leven en uh, eh, daar onvoldoende zicht is op de gezondheid, dat de infectieziektes die er zijn makkelijker en sneller kunnen verspreiden. Dus dat, dat er meer kans is dat veel mensen ziek kunnen worden. De inspectie coalitie wil dat bijvoorbeeld kinderen gevaccineerd kunnen worden... en dat gemeentes wat doen tegen smerige wc's en douches bij de noodopvangplekken. En de directeur van de NOS maakt excuses aan de melders van grensoverschrijdend gedrag bij ons op de sportredactie. Gerard Timmer is dat. Hij geeft niet alleen leiding aan NOS Nieuws, waar wij van NOS op 3 onder vallen, maar ook aan NOS Sport. Mensen die daar werkten of werk Kun hebben een externe vertrouwenspersoon verteld over pesten, seksuele intimidatie, verbale agressie en collega's die niet integer hebben gehandeld. En daarom stapt de hoofdredactie van NW Sport, dat zijn vier mensen, op... Dat gebeurt niet meteen, maar op termijn. En in een verklaring staat namelijk dat anders de continuïteit van de sportverslaggeving in gevaar zou kunnen komen. Oftewel, het zou problemen opleveren op de redactie. En OO oh, oh, Den Haag, mooie stad om te protesteren. Want dat gebeurt in die stad wel heel veel de laatste tijd. Ook zaterdag staan er weer twee demonstraties op de agenda. Boeren willen het Malieveld op en klimaatactivisten van Extinction Rebellion willen de A12 blokkeren. Deze Haagse jongeren wachten het allemaal met spanning af. Het moet natuurlijk niet uit de hand lopen. En als de burgemeester er van plan is het leger in te zetten... Ja, maar ja, demonstreren is wel goed. Dat is een, dat is, dat is een menselijk recht. Het is gewoon vredig gebeurd, want ja, anders ga je niks voor elkaar krijgen. Ik vind het altijd wel gewoon mooi om te zien hoe mensen daar toch hun eigen recht ehm, willen uiten. De gemeente heeft al gezegd dat de boeren met maar twee trekkers mogen komen... en dat de klimaatdemonstranten wel mogen protesteren, maar alleen niet op de A12. Krijg je nog het weer, buien met in het noorden en het oosten... later ook weer kans op sneeuw bij maximaal een graad of 5. Komende nacht en morgen blijft het ook nat. In het noorden een graad of 2 en in het zuiden wordt het een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste vertraging op dit moment in Noord-Holland op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelevarensveen rijdt het langzaam over 10 kilometer met een vertraging van een kwartier. En de N247 Amsterdam richting Hoorn tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uit een inventarisatie is gebleken dat er al jarenlang klachten zijn over grensoverschrijdend gedrag. De leiding van NOS Sport greep niet in en zegt op termijn op te stappen. Opnieuw heeft de Oekraïnse kerncentrale in Zaporizhia enkele uren op noodstroom gedraaid. Door Russische beschietingen klapte de laatste lijn tussen de centrale en het Oekraïnse elektriciteitsnetwerk eruit. En in Hoogwoud in Noord-Holland heeft een man met een metaaldetector een duizend jaar oude schat gevonden. De gouden sieraden en munten komen uit de middeleeuwen.